Twee uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Bewoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius kunnen opgelucht ademhalen. Een tropische depressie die in aantocht was, is geen storm geworden... en is ook nog eens ruim zuidelijk voorbij de bovenwindse eilanden getrokken. Daardoor was er uiteindelijk alleen maar veel regen. Toch hadden alle overheidsdiensten uit voorzorg woensdag de deuren gesloten... en was aan winkeliers geadviseerd om hetzelfde te doen. Op Sint Maarten stonden bovendien militairen klaar om de politie eventueel te helpen. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De tropische depressie kan nog wel tot storm uitgroeien en overlast geven op de Dominicaanse Republiek en op Cuba. De bijna 2000 Jezidi-kinderen die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie... zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd. Dat concludeert Amnesty na gesprekken met slachtoffers en artsen. Zes jaar geleden vielen IS-terroristen de Noord-Iraakse stad Sinjar binnen waarna honderdduizenden Jezidis de bergen in vluchten. Velen werden vermoord of gevangen gezet. Veel kinderen hebben er volgens Amnesty blijvende verwondingen, ziektes of lichamelijke ongemakken aan overgehouden. En velen kampen met geestelijke problemen. De slachtoffers zouden met hulp van de VN zich versneld moeten kunnen vestigen in een ander land. Mediabedrijf Blendel wordt verkocht aan het Franse Cafijn. Voor hoeveel is niet bekendgemaakt. CEO en medeoprichter van Blendel Alexander Klupping zegt tegen de Volkskrant dat hij hoopt met de verkoop sneller Europees marktleider te worden. Blendel werd in 2014 opgericht. Met een abonnement kunnen artikelen uit verschillende tijdschriften en kranten worden gekocht. Artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum roepen iedereen die er recht op heeft op om ook echt de griepprik te halen. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen met griep worden aangezien voor coronapatiënten. En het scheelt hoe dan ook in de druk op de zorg. Het weer helder, koelt af naar 8 tot 12 graden vannacht. Kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag droog en zonnig wordt het 23 tot 27 graden. In de middag kunnen vooral in de noordelijke helft ook wat stapelwolken ontstaan.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 If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever take all my time. Go on, make me lose my mind.